Dijkers met het NOS-journaal. Russische troepen hebben vorige week duizenden mensen uit Mariupol met geweld naar Rusland gestuurd, zegt het bestuur van de belegerde Oekraïense stad. Het bestuur reageert daarmee op beweringen van Rusland dat er bussen met vluchtelingen uit Mariupol waren aangekomen. De claims van het stadsbestuur zijn niet onafhankelijk te verifiëren. De belegering van Mariupol zal de geschiedenis ingaan als een oorlogsmisdaad van het Russische leger. Het heeft de Oekraïense president Zelensky gezegd in een nieuwe videoboodschap. Om havenstad Mariupol in het zuiden van Oekraïne wordt al lang hevig gevochten. De aanvallen van het Russische leger zijn volgens Zelensky een terreur die nog eeuwen zal worden herinnerd. De Nationale Veiligheidsraad van Oekraïne heeft het werk van een aantal pro-Russische partijen verboden. Maakt president Zelensky ook bekend in de videoboodschap. Het gaat om onder meer twee partijen die in het parlement zitten. Zelensky heeft het ministerie van Justitie opdracht gekregen het besluit van de raad uit te voeren. Het verbod geldt voor de duur van de staat van beleg in het land. Rusland is er nog niet in geslaagd om controle te krijgen over het luchtruim boven Oekraïne. Volgens het Britse ministerie van Defensie blijft het Oekraïense leger erin slagen om het luchtruim met succes te verdedigen. De Russen vertrouwen voor aanvallen op Oekraïnse doelwitten daardoor vooral nog steeds op lange afstandswapens die vanuit het Russische luchtruim zijn gelanceerd. In het centrum van Rosmalen zijn twee meiden van 16 en 17 opgepakt na een fatale steekpartij. Die vond plaats bij een horecazaak aan de Driesprong. Volgens de politie zou de ruzie zijn ontstaan op het terras. Een man van 22 werd daarbij gestoken en vluchtte naar een andere horecazaak waar hij vervolgens overleed. Wat de aanleiding van de steekpartij was, wordt nog onderzocht. Het weer, de dag start in het noorden met zon. In het zuiden is het bewolkt. Later in de middag neemt in het hele land de bewolking toe en valt er af en toe een bui.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 Ik loop me uit te slopen door ik in je ogen keek Zo van slag ben ik nooit geweest Het moment is hier, daar staan we dan Zonder plan en het ijs dat breekt Ja, je had me bij hallo Gelijk ondersteboven, misschien klinkt het idioot Ik loop maar uit de sloven, doe dit maar lieten nooit Zo achter mijn gevoel aanlopen We stonden oog in je had me bij Kom dichterbij en je zei Hallo Ja, ik was verkocht bij de eerste hallo Toen jij zei hallo, hallo We gotta fight the fight.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 Ik gaf je toe mijn hart, jij bent alles wat ik zocht. En je bent mooier dan Kim je hebt meer stijl dan Kanye. Was altijd al op mijn nee Zoveel vissen in de zee Maar die zwemmen allemaal met de stroming mee Neem jou naar Tokio, naar Londen Ik wil jou als mijn wifey Koop je nieuwe Nike's Exclusieve Nike's Zoveel vissen in de zee Maar die zwemmen allemaal met de stroming mee Neem jou naar Tokio, naar Londen of L.A.